haalde in de Senaat, waar de meerderheid in handen is van de Democraten. Nu beide voorstellen zijn afgewezen, zijn de onderhandelingen in feite terug bij af. De Democraten en de Republikeinen staan onder enorme druk om tot een compromis te komen. Anders kan de federale overheid vanaf dinsdag zijn rekeningen niet meer betalen. De vakantiedrukte op de Franse autowegen heeft vandaag niet tot records geleid. Zwarte zaterdag is berucht omdat de Fransen dan massaal de weg opgaan en vakantiegangers uit andere landen terugkeren. Op het hoogtepunt stond er rond het middaguur 640 kilometer file op de Franse snelwegen. Dat is ongeveer evenveel als een jaar geleden. De grootste problemen waren net als andere jaren ten zuiden van Lyon. Maar ook richting Bordeaux en bij Clermont-Ferrand was het druk. De wachttijd bij de Mont Blanc-tunnel richting Italië liep op tot twee uur. Verder was Europa vandaag ook in Zuid-Duitsland, Zwitserland en in Noord-Italië druk door vakantieverkeer. In het Catalaanse drie sterren restaurant El Bui is vandaag voor het laatst een diner gekookt. Het restaurant, dat jarenlang tot het beste ter wereld is uitgeroepen, maakt plaats voor een culinair onderzoekscentrum. Chefkok Adria wil zich gaan concentreren op het verder ontwikkelen van moleculair koken, een techniek waarmee hij beroemd is geworden. Vandaag kregen 50 vrienden en werknemers 50 gangen voorgeschoteld in El Bui, in Rosas, ten noorden van Barcelona. Het restaurant was maar zes maanden per jaar open, omdat Adriaan de andere helft van het jaar besteedde aan het uitwerken van nieuwe ideeën. De Johan Cruijffschaal is gewonnen door FC Twente. In de Amsterdam Arena won de ploeg van trainer Co Adriaanse met 2-1 van Ajax. De wedstrijd om de Cruijffschaal gaat traditioneel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. In de arena kwam Twente in de eerste helft op voorsprong door een penalty van Janko. Vlak na rust moest Twente-aanvaller Berghuis van het veld na zijn tweede gele kaart. Ajax-verdediger Alderwereld maakte even later de gelijkmaker. Maar in de 68ste minuut was het Ruiz die Twente de winst bezorgde. Dan weer bewolkt, heel plaatselijk wat motregen en minima vannacht rond 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt, alleen later in het westen zonnig en een middagtemperatuur van een graad of 18.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 Gisteren gebeurde hetzelfde met een voorstel van de Republikeinen. Nu beide voorstellen zijn afgewezen zijn de onderhandelingen in feite terug bij af. Is er dinsdag geen akkoord, dan kan de federale overheid zijn rekeningen niet meer betalen. De vakantiedrukte op de Franse autowegen heeft vandaag niet tot records geleid. Zwarte zaterdag is berucht omdat de Fransen dan massaal de weg op gaan en vakantie...